Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland heeft de afgelopen drie jaar twee cijnen en communicatieapparatuur. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. Ook werden er tenten, uniformen, trainingen en ruim 300 voertuigen gegeven. de hulp kostte in totaal meer dan 25 miljoen euro. de groepen waren door de VS doorgelicht. De steun was bedoeld om ervoor te zorgen dat de strijders niet voor extremistische groepen kozen. Er komen waarschijnlijk weer nieuwe acties bij de politie. Hoe die er precies uit gaan zien is onduidelijk. De bonden zeggen dat ze voorlopig niet meer willen onderhandelen met minister Grapperhaus over een nieuwe CAO. Ze voelen zich niet serieus genomen. De bonden hadden eerder een ultimatum gesteld en vinden een brief van Grapperhaus, die ook is ondertekend door de korpsleiding, niet overtuigend. De Russische turntrainer Boris Orlov is overleden. In Nederland had hij onder meer Verona van der Leur en Susanne Harmes onder zijn hoede. In de jaren 80 was de man met de markante grijze haardos... bondscoach van de nationale ploeg van de Sovjet-Unie. Boris Orlov was 73 jaar. Waaraan hij is overleden is niet bekend. Engeland staat in de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen versloegen Colombia naar strafschoppen. Dyer schoot de winnende binnen. En Engeland had zes van de zeven strafschoppenseries op de laatste EK's en WK's verloren. In de reguliere speeltijd kwam Engeland op 1-0 door een strafschop van Kane. In blessuretijd maakte Colombia gelijk. Zaterdag speelt Engeland nu in de kwartfinales tegen Zweden. Dat won van Zwitserland. Het weer nog vannacht onbewolkt, minima 8 tot 15 graden.